Een simpele melodie met een akkoord of drie. Zoiets wat ieder kan, daar hou ik toch zo van. Ik zing het iedere keer en het komt altijd weer. Want iedereen die zingt het en bloemen in het portaal. In plaats van de tv, een oude canapé. Waarop we knestjes zitten met z'n twee. Allemaal Een simpel oud portret, zo op de schouw gezet een oude kandelaar van meer dan honderd jaar. Een klokje aan de muur, weer schaapjes in de schuur. En in de tuin een oude la Allemaal Een simpel